uur. Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Rusland zegt dat het zich terugtrekt uit Gerson. In het gebied rond de Oekraïnse stad wordt al tijden gevochten... En dat valt de Russen zwaar, zegt verslaggever Wessel de Jong. Heel veel inzicht daarin hebben we niet. Hoeveel slachtoffers er nou precies vallen aan beide kanten. Maar dat de Russen daar ja, flink aan het verliezen zijn. En dat ze moeite natuurlijk hebben om hun troepen daar te bevoorraden. Omdat die bruggen maar steeds worden beschoten door die Oekraïners die eh, over de rivier gaan. Dat is wel duidelijk. Dus kennelijk is er nu een soort punt aangebroken dat het, eh, ja, dat het misschien niet meer gaat. De Oekraïense president Zelensky vindt het te vroeg om te spreken over een een terugtrekking van de Russen. Volgens hem is het Russische leger nog steeds aanwezig in het gebied en komen er juist soldaten bij. In Amerika zitten de midtermverkiezingen erop. Maar wie nou gewonnen heeft, nog steeds. Zijn nog niet alle stemmen geteld. Maar één ding is wel duidelijk. What we do know this morning is that Democrats are doing much better than expected. Republicans predicted a red wave. That did not happen. De winst van de Republikeinen is minder groot dan gedacht. In het Huis van Afgevaardigden, de Amerikaanse Tweede Kamer, hebben ze wel een meerderheid. We are gonna take the house back. Maar die meerderheid is niet supergroot En in de Senaat, de Eerste Kamer daar, is het nog erg spannend en staan beide partijen gelijk. Voor president Biden betekent de uitslag sowieso dat hij met het nieuwe parlement veel meer moet onderhandelen over zijn plannen en compromissen moet sluiten. Tussen Zwolle en Meppel reden vanmiddag minder treinen omdat er een zwaan vastzat in de bovenleiding. Het dier was met zijn vleugel verstrikt geraakt. ProRail probeerde met een hoogwerker de zwaan te bevrijden. Dit is een hele bijzondere situatie. Ik loop wat jaren mee, maar dit heb ik ook nog nooit gezien. En uh, ja, het is beetje leeft inderdaad nog. En eh, ja, hij moet er toch tussenuit. En het is de brandweer uiteindelijk gelukt. De zwaan is gewond meegenomen door de dierenambulance en de treinen rijden weer. Het weer, komende uren nog wat buien. Het is zo'n 14 graden. Vanavond kan er nog ook wat regen vallen. Morgen droog, af en toe zon, dan ook veel wind en een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog altijd druk in de regio. Opvallende files staan op de A2 Amsterdam richting Den Bosch... tussen Vinkenveen en afrit Utrecht Centrum. 20 minuten op onthoud. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen. Hier 20 minuten vertraging. De A27 Utrecht richting Almere tussen Beeldhoven en Huizen.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 We were Anderson. En daar openden we onze Nashville Radio Show weer mee. Want er is weer een playlist bomvol met country, folk, Americana en bluegrass muziek. En over dat laatste gesproken, dat is natuurlijk al het tweede nummer in de show. Daarvoor gaan we naar de nieuwe single van het project Bluegrass at the Crossroads. En dat nummer heet Cricket. cricket, keep me hurt, keep me around. I be cricket, I'll be off to another boy's town. off to another boy's info.nashvilleradio.nl kregen wij weer muziek opgestuurd voor onze digitale brievenbus. En we beginnen met een inzending uit Ierland. Zijn muziek stond er vaker op onze playlist. We mogen hem ondertussen wel vriend van de show noemen. Noel, moet ik zeggen. Noel Flynn is dit met Better What do you say when it's over? fall Still I think about the years since I first met you And the way it might have been without you here I don't know if words from me can still upset you But I've gotta make this memory stand clear I know I'm leaving couldn't do before. Now I know I can. And I'm leaving here a better man. set you free. Just like some old nursery rhyme your mama told you. You still believe in some old dat was onze eerste digitale brievenbus-inzending uit Ierland. Noel Flynn met Betterman. Daniel Bradbury is al lang niet meer een meisje dat tig jaar geleden The Voice USA won. En als je een relatie met haar hebt en dat gaat niet meer zo best... dan zou ik zeggen, ga maar aan de kant, want ze weet wel korte metten met je te maken. Dit is haar nieuwste single, Special Place. The room is hard and the pool is cold. The TV ain't got HBO in the water pressure's always low And the minibar is empty And good luck getting a good night's sleep Right between the honeymoon suite And the 1980s vending machine Where all they sell is Pepsi So if your friends ask where to send your mail There's a special place with someone else The concierge won't be no help He's always on Special Show Nieuws van week 44. Op 25 oktober werd Merrick Avery McCready geboren, zoon van Scotty McCreary en zijn vrouw Gabby. We feliciteren hierbij de kerstverse ouders. Op 9 november is het zover. Dan worden de CMA Awards voor dit jaar uitgereikt. In diverse categorieën zijn er weer awards te winnen voor diverse countryartiesten en wordt gepresenteerd door Luke Bryan en Peyton Manning. Tijdens deze awardshow zal er ook stil worden gestaan bij het overlijden van Loretta Lynn. We hebben er drie jaar op moeten wachten, maar Tanja Tucker is terug met een nummer dat zij samenschreef met Brandy Carlyle. Het nummer heet Ready As Will Ever Be. En wie zijn er allemaal jarig deze week? Onder andere Miranda Lambert, Donna Fargo, Chris Kegel, Laura Elena, Bucky Covington. Allemaal van harte gefeliciteerd. En dat was het van Show Nieuws voor week 44. Tot volgende week. Dag. Je luistert naar Nashville met Astrid van der Kaai. crashing into the night They disappear to the left and right again Another supper from a sack A 99 cent heart attack I got a pounding head and an aching back And the camel's buried in a big straw stack I'm gonna live where the green grass grows Watch my corn pop up in rows Every night where the good Lord's rest. Point our rocking chairs towards the alweer uit 1998. Dat klinkt nog niet zo lang geleden, maar toch is dat inmiddels al wel hoor. Tim McGraw was dat met Where the Green Grass Grows. We gaan naar Americana van een zangeres die ook niet uh, vies is van een stukje klassieke country muziek. Eileen Jewel is dit en You Cared Enough to Lie. staat zijn muziek nog centraal als maandartiest Gene Watson. En daarvoor gaan we naar 1989 nu voor het nummer The Jukebox Played Along. Well, I got off work and headed for town to have a few. Determined I would drown the pain of losing you But there's a couple on the dance floor We're dropping quarters in a slot And this heartless thing kept spinning Oh, forget me nots The jukebox played along To my misery and song jukebox played alone Well, the more I drank, the more it became a mystery How the men who wrote these songs wrote them just for me They must have hit out closet or they had to read my mail. Lord, I must have heard at least ten dollars worth of hell. Cause the jukebox played along to my misery and song, just as if it felt the pain that I was going through. It played box played along was Gene Watson en de Jukebox Played Along. En ook in november is hij nog onze maandartiest. Want vanaf december gaan we natuurlijk weer helemaal over in de kerstmode. Dat betekent geen maandartiest. En gaan we vanaf 5 december al beginnen met wat kerstmuziek in de show te draaien.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 Nederlandse countrymuziek. Kees Plat was dat met When That Old Moon. Ik word toch zo vrolijk van het nummer als ik hem hoor. We gaan naar de digitale brievenbus weer. En daarvoor gaan we naar Australië. Deze dame wordt gerekend tot een van de grote country-artiesten uit Australië. En won al vier keer een Golden Guitar Award. Wat eigenlijk ja, vergelijkbaar is met de CMT of een ACMA Award. In september van dit jaar kwam haar album In The Moment uit. En dit is de nieuwste single van dat album. Je gaat luisteren naar Ashley Dallas en dit is Spirit. spinning around. We're all searching for answers in this life. The key to moving forward is not holding on to strife. We all want to be the best we can.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 She thinks about gingen even terug in de tijd naar 1975 met de Eagles en Lying Eyes. En nu is het tijd geworden voor het Spotlight album. Als je als kleinkind van Waylon Jennings en Jesse Coulter beïnvloed wordt door hun muziek, is dat goed te horen op de platen die je zelf maakt. Ik heb het over Way Jennings. Hij heeft een nieuw album uit en dat album heet If It Wasn't For The Singing. Je gaat achter, elkaar luisteren naar The Gun en naar een nummer wat hij speciaal voor zijn grootvader schreef. This One's For You. Dit is het Nashville Spotlight Album. Lots of stories about me. Some good and some bad. I fought in three wars. And I even made it back. I put food on the table through harsh winter cold. I even helped a miner protect his hard-earned gold. wasn't for me, there'd be no 4th of July. And I can't judge who's wrong or right. I leave that in your hands for you to decide. Always remember that I'm just a gun. America, remember that I'm just a gun. Dit is het Nashville Spotlight Album. the forgiveness he gives, all the second chances he's given my waren de twee eerste nummers van ons Spotlight-album... If It Wasn't For The Sinning van Way Jennings. En nu is het tijd voor muziek van Susie Bogus. I Want To Be A Cowboy Sweetheart. I want to be a cowboy sweetheart. jack to a king. jack to a king. Het origineel kwam uit 1962 en was toen van Ned Miller. Maar dit was uit 1988 Ricky van Shelton en From a Jack to a King. Ik heb nog een heel mooi nummer voor je klaarstaan van het album Cover to Cover van The Brothers A Brother. Dit is een nummer samen met Sarah Jarosh en heet You Can Close Your Eyes.